Jeroen van Kamp met het internationaal. De Nederlandse vette vrouwen zijn in Boedapest wereldkampioen geworden op de 4x400 meter. Evelien Saalberg, Lieke Klaver, Katelijn Peters en Femke Bol... hebben de WK Atletiek afgesloten met de wereldtitel. Voor Bol was het de tweede titel na de 400 meter horde. De wereldkampioenen begon als nummer 3 aan de slotronde. Nooit eerder haalde Nederland de wereldtitel op de 4x400 meter. De Oekraïnse president Zelensky wil dat corruptie in zijn land voortaan net zo hard wordt bestraft als verraad. Komende week legt hij zijn plannen voor aan het parlement. Als dat instemt komt er op corruptie een maximale gevangenisstraf van 15 jaar te staan. Evenveel als op verraad. Met de wet wil Zelensky zijn belofte uit 2019 waarmaken om de grootschalige corruptie in het land tegen te gaan. De Taliban sluiten een van de belangrijkste nationale parken van het land voor vrouwelijke bezoekers... omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften zouden houden. Zo zouden ze een hoofddoek verkeerd of helemaal niet dragen. Afghaanse minister van Deugd noemt het voor vrouwen ook niet nodig om bezienswaardigheden te bezoeken. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt het verbod totaal respectloos. In Lier in België is een wandelaar gereanimeerd na een aanval door hoornaars. De man is naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht en opgenomen op de IC. Vijf andere wandelaars die werden gestoken zijn in een ziekenhuis in de buurt behandeld. Ze hadden ook last van een allergische reactie, maar minder ernstig. Het wandelgebied is afgesloten tot het hoornaarsnest is verwijderd. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen... mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië... het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan dat volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 mm. Het weer, vannacht minder buien, het klaart op en de temperatuur daalt naar graad of 11.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 else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down, and I won't ham it up or me down with it, brethren nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.